Een van de vier motoren van een Boeing 747 zal over drie weken draaien op een mengsel van milieuvriendelijke en gewone kerosine. Tijdens de proefvlucht op 23 november mag een klein aantal passagiers mee. De gebruikte biobrandstof is gemaakt uit planten. De KLM ontwikkelt ook een alternatief dat gewonnen wordt uit algen. Na een aantal proeven zal de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een keus maken met welke groene brandstof wordt gevlogen. Het afgelopen kwartaal is het aantal werklozen licht gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden 242.000 mensen een WW-uitkering. Het waren er 21.000 meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Verder maakt het CBS bekend dat eind september 36.000 mensen deeltijd-WW e hadden. zijn er zo'n 3.000 meer dan in augustus. In juli kregen tot nu toe de meeste mensen deeltijd-WW. E. Het aantal steeg toen met 11.000. Deeltijd-WW e is ingevoerd om de stijgende werkloosheid af te remmen. De VVD'er Ivo Opstelten wordt interim-burgemeester van Tilburg... en neemt de plaats in van de PvdA'er Vreeman... die vorige maand aftrad nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Opstelten is een zeer ervaren bestuurder. Hij was eerder burgemeester van Utrecht en Rotterdam. Verder is hij voorzitter van de VVD en die functie blijft hij bekleden... naast zijn interim burgemeesterschap van Tilburg. In zijn woonplaats Waarder is de oud-hoogleraar filosofie Joop Doorman overleden. Doorman, zoon van de legendarische schout bij nacht Karel Doorman... stond aan de wieg van de invoering van het vak ethiek op de TU in Delft... Hij was van 1972 tot 1994 de eerste hoogleraar filosofie aan de universiteit. Van 1994 tot 1996 was hij als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.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 Nam maar vergif op in. What? BBG, kick, snare, hi-hat, vond ik het vrij vet. Eric B en Rod, tough crew tot hijjack. Rob, bass, Run, DMC en Guyman en Ultra. Jullie tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere danspraat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danspraat. Chans maar en au, au. Deze potje ken ik de hele nacht weer. TLM. dan gaat. Als het deze draaien, want dit is mijn dansplaats.